Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Koningsdag. Willem-Alexander viert vandaag zijn 56e verjaardag. En dat doet hij in Rotterdam. Daar stonden de eerste fans al vroeg langs de route. En deze man heeft daar een goede reden voor. Ja, je moet de koning kunnen spreken. Dat is tenminste, dat is voor mij het Koningsdaggevoel. Een ander wil een foto maken, dat die zwaait en de, eh, en de kleding van de koningin mooi in beeld brengen. Ik wil gewoon even dat moment met mijn staatshoofd. Om 11 uur begint het koninklijke programma in Rotterdam. De meeste mensen die gisteravond Koningsnacht hebben gevierd... zijn nu nog niet wakker. In de meeste steden was het gezellig druk, onder meer in Groningen. Altijd een groot feest, altijd een groot feest in Groningen. Ja, lekker feestvieren natuurlijk. Ja, natuurlijk feestvieren op Koningsnacht. Ja, één uur moeten we thuis zijn. Jammer. Ja helaas. In Utrecht en Almere waren ook veel oranje feestende mensen. En daar werd opgeroepen om vanwege de drukte niet meer te komen. Ander nieuws, de Turkse president Erdogan is even gestopt met zijn campagne voor de presidentsverkiezingen. Het gaat niet goed met zijn gezondheid. Tijdens een live interview op televisie werd hij even niet goed en de uitzending werd gestopt. Het zou om een buikgriep gaan. Een historische vergadering over een paar maanden in het Vaticaan. Voor het eerst in de geschiedenis mogen daar straks vrouwen meestemmen. Dat heeft de paus online onlangs besloten. Tot nu toe mochten vrouwen alleen meekijken als bisschoppen belangrijke besluiten namen. Maar daar komt in oktober dus verandering in. En dan nog het weer. Het is nog eh, fris, maar straks breekt het zonnetje door. De loop van de dag meer bewolking, s'avonds kans op een spatje regen. Het wordt een graad of 12, in het zuiden 15 graden.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 In Limburg en de noordelijke provincies zijn dat er veel minder. De politie heeft vannacht twee mensen opgepakt die waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in Rotterdam. Getuigen hoorden gerommel en belden de politie, die zo een ontploffing kon voorkomen. Een oud-SS'er Jozef Schütz is op 102-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg vorig jaar nog vijf jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op duizenden gevangenen in concentratiekamp Sachsenhausen. Schütz was de oudste natie die ooit is veroordeeld. Het weer fris, maar op de meeste plekken wel zonnig.